Dijkers met het NOS Journaal. Na zeven weken rijden er vanaf vandaag weer treinen van en naar het station van Amersfoort. Over iets minder dan een uur vertrekt de eerste trein weer. De afgelopen weken werkte spoorbeheerder ProRail aan het spoor rond Amersfoort. En ook aan het station zelf. Reizigers moesten omreizen of met bussen naar Amersfoort. Het kostte vaak meer dan een uur extra reistijd. Amersfoort is een van de drukste stations van Nederland omdat het de Randstad verbindt met het noorden en oosten van het land. Hamas is het niet eens met het laatste voorstel voor een staakt het vuur in de Gazastrook. De terroristische organisatie vindt dat het plan te veel tegemoet komt aan Israël. Het land zou nieuwe eisen stellen aan bijvoorbeeld de ruil van gijzelaars tussen Palestijnen die vastzitten in Israël. Ook zou Israël na het einde van de oorlog militairen aanwezig willen houden op strategische plekken in de Gazastrook. Daar is Hamas het ook mee oneens. Het is de bedoeling dat morgen de onderhandelingen over een staakt het vuren weer verder gaan. Op het eiland Madeira woedt al een week een grote bosbrand. Er zijn honderden brandweerlieden ingezet om het vuur te bestrijden op het Portugese eiland. Het gaat lastig, het is namelijk heet, de lucht is erg droog... en het waait ook hard, waardoor het vuur zich snel kan verspreiden. Zwitserland wil duizenden oude bommen en kogels uit meren halen... De munitie ligt daar al een tijd op de bodem... omdat deskundigen jarenlang dachten dat dat een veilige plek is om de spullen te dumpen. Maar er is steeds meer discussie over... omdat sommige oude bommen nog gevaarlijk kunnen zijn. De munitie uit het water halen is niet makkelijk. Opgraven is bijvoorbeeld erg duur... en kan ervoor zorgen dat de munitie ontploft. Dus hoopt de Zwitserse regering dat iemand een ander slim idee heeft. De drie personen met het gouden ei kunnen ruim 50.000 euro winnen. Het weer, het is droog en helder bij 10 tot 13 graden. Overdag veel zon en door een wind uit het zuiden wordt het ook iets warmer. 22 tot 25 graden.